11 uur. Dit is Lieselot Thomas. In en rond Kamperveen zijn geen nieuwe besmettingen van vogelgriep ontdekt. De NVWA heeft alle pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de twee besmette bedrijven onderzocht. 32 bedrijven in de omgeving hoeven daarom niet te worden geruimd. In de Overijsselse plaats waren al drie bedrijven geruimd. De besmette eenden- en kippenboerderijen en een bedrijf in de buurt. Die ruiming was preventief, de ziekte is daar niet aangetroffen. In het hele land blijft wel de ophokplicht gelden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Hij is in Sierra Leone geweest en werd ziek na terugkomst in Nederland. Over een paar dagen moet blijken of hij ook echt ebola heeft. In verband met de privacy van de patiënt geeft het RIVM niet meer informatie. In september werd er ook iemand opgenomen in Nijmegen met verschijnselen van ebola. Die bleek later niet ebola, maar malaria te hebben. Het aantal mensen dat inmiddels is bezweken aan het ebola-virus is opgelopen naar bijna 5500, zo meldde de Wereldgezondheidsorganisatie eind vorige week. Jorge Zorrigueta heeft gisteren in Buenos Aires een sportwedstrijd bezocht. Vorige week meldden Argentijnse media nog dat de vader van koningin Maxima was overleden, maar dat bericht werd even later ingetrokken. De 86-jarige Zorrigueta verscheen gistermiddag in een rolstoel bij een groot internationaal polo-toernooi. Zorrigueta heeft leukemie en lag enige tijd in het Fundalo ziekenhuis in Buenos Aires. Daar heeft Maxima hem vorige week bezocht. Het weer in een groot deel van het land schijnt de zon volop. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten zijn er eerst nog wolkenvelden, maar ook die trekken weg. Het wordt 10 of 11 graden.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 www.zfmzandvoort.nl in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.